Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstroming in Slovenië... komen met bussen terug naar huis. Ze zijn gisteren vertrokken naar het noorden van Slovenië. Komende avond reizen ze dan weer door naar Nederland. Het noodweer in Slovenië heeft aan zeker vier mensen het leven gekost... onder wie twee Nederlanders. Algerije is fel tegen militair ingrijpen in Niger. Dat zegt de Algerijnse president Taboen. Volgens hem kan een conflict met buurland de gehele Sahelregio destabiliseren. Het samenwerkingsverband van de omliggende landen heeft sinds vrijdag een plan klaar liggen voor militaire interventie. Ook de Nigerijnse afgezette president roept zijn buurlanden op om de orde in zijn eigen land te herstellen. Maar Algerije zegt geweld, geen geweld willen gebruiken tegen zijn buren. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Kupiansk zijn doden en gewonden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen betekenen dat het een gerichte aanval was. Hoeveel doden er precies zijn, zei Zelensky niet. Kupiansk is een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Sinds die bevrijding is de stad regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht, te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar ontmoet hebben in de studio van The Cosby Show. Bill Cosby is al eerder door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Het weer, aan de kust af en toe regen. Verder landinwaarts is het vaker droog. Het is zo'n 14 graden. Komende dag is het opnieuw bewolkt met enkele buien. Het waait flink. Vooral aan de kust kunnen dan harde windstoten zijn.